7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal verdiende in 2014 meer dan de minister. 20 politiefunctionarissen verdienden toen meer dan ruim 177.000 euro per jaar... blijkt uit cijfers die het AD in handen heeft. Adviseur Bernard Welte spande de kroon met een jaarsalaris van bijna 260.000 euro. Politievakbond ANPV vindt het niet uit te leggen aan agenten op straat... dat hun bazen meer verdienen dan de minister. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt de nieuwe regels voor ZZP'ers. De fracties hadden maandenlang kritiek op de plannen, maar nu is een meerderheid toch om. De regels houden onder meer in dat de VAR-verklaring verdwijnt. In plaats daarvan komen er voorbeeldcontracten tussen ZZP'ers en opdrachtgevers... om te controleren of iemand echt ondernemer is en geen verkapte werknemer. De gemeente Terneuzen wil een einde aan de tolheffing voor de Westerschelde-tunnel. Bij de opening van de tunnel is afgesproken dat 30 jaar tol geheven zou worden, tot 2033. Terneuzen vindt die afspraak achterhaald en wil dat Den Haag de betaling overneemt. Denemarken blijft het minst corrupte land ter wereld, blijkt uit een lijst van anticorruptieorganisatie Transparency International. De meest corrupte landen blijven ook dezelfde, met Somalië en Noord-Korea helemaal onderaan. Nederland staat op nummer 5 in de lijst. In Hazerswoude-dorp in Zuid-Holland heeft een grote brand gewoed in een hotel- en wokrestaurant. Toen het vuur uitbrak waren er nog tientallen mensen binnen, maar iedereen kon op tijd wegkomen. Iemand die rook had ingeademd is ter plekke behandeld. De Amerikaanse acteur Abe Vigoda, die een belangrijke bijrol speelde in The Godfather, is overleden. In de film speelde hij Saltesio, een oude vriend van peetvater Don Vito Corleone. Hij werd verder bekend door de komische tv-serie Barney Miller. Figora is 94 jaar geworden. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen en aan de kust waait het flink. Vanmiddag wordt het een graad of 11, later in de middag minder wind, maar wel meer regen. Morgen zonniger en iets kouder.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 And what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. palms are sweating and my heart's beating fast.